Tot Lewin met het NOS Journaal. Steeds meer ouders nemen een au pair in huis. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. In 2018 kwamen zo'n 1400 au pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. Dat veel ouders klem zitten is al langer bekend. 92% van de kinderdagverblijven hanteert een wachtlijst. Een au pair-regeling is in principe bedoeld als cultuuruitwisseling. In ruil voor een verblijfplaats bij een gezin en wat zakgeld zorgen au pairs voor de kinderen. De meeste au pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. De politie heeft vier mensen opgepakt in de trein bij station Vaartse Rijn in Utrecht... vanwege een ernstig dreigende situatie. De trein was onderweg van Den Bosch naar Utrecht Centraal. Volgens een woordvoerder hadden de vier verdachten verbale dreigingen geuit in de trein. Wat ze precies hebben gezegd is niet bekend. Politieke partij B1 doet met de nieuwe lijsttrekker Edson Olf mee aan de verkiezingen. Dat hebben de leden vanmiddag op een congres besloten. De partij heeft nu één zetel in de Tweede Kamer. In de peilingen staat B1 op 0 tot 1 zetel. In de Poolse hoofdstad Warschau waren vandaag honderdduizenden demonstranten op de been. Ze protesteerden in aanloop naar de verkiezingen over twee weken... tegen de rechtsnationalistische regering. Volgens een woordvoerder van de gemeente was het de grootste demonstratie ooit in Warschau. AZ heeft een ruime overwinning op Fortuna Sittard behaald. Het werd 4-0. Daardoor stijgt de club naar de tweede plaats in de eredivisie. Eerder vandaag won Excelsior met 2-1 van Sparta Rotterdam. Heracles wist met 2-1 te winnen van PEC Zwolle. En NEC moest het thuis afleggen tegen Vitesse. De Arnhemmers wonnen met 3-1. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in het zuiden zonnig met maxima tot 26 graden. In de rest van het land wordt het 20 tot 24 graden. Alleen in het uiterste noorden blijft het nagenoeg bewolkt.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 And I knew right then the axe was gonna fall. It's because of me. It's because of me. I heard him shout, mumble low. You said, baby, don't you lie to me no more. And I'm listening through these thin walls, silent shame.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 Hey, hey, oh, look at what a job you've done, carrying the weight of family pride. James, you've been well behaved, you've been working hard, but will you always? someone else's dream of who can you find release? Will you ever change?